Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de provincie Groningen geldt nog de hele nacht code oranje vanwege sneeuwval en gladheid. In de rest van het land geldt code geel, ook daar kan het glad zijn. In het noorden is een flink pak sneeuw gevallen, wat tot veel verkeersoverlast leidde. Zo kwamen bij de stad Groningen vrachtwagens vast te zitten in het verdiepte gedeelte van de nieuwe zuidelijke rondweg. Door de gladheid konden ze niet meer omhoog komen. Rijkswaterstaat heeft in Groningen de lavastorm en in Noord-Holland de firestorm ingezet. Twee speciale strooiwagens die kokend pekelwater spuiten om de wegen ijsvrij te maken. Oud-president van Brazilië Bolsonaro was volgens de politie volledig op de hoogte van een plan om zijn politieke rivaal Lula da Silva te vermoorden. Dat staat in een aanklacht tegen hem. De politie deed uitgebreid onderzoek naar het complot van Bolsonaro om een staatsgreep te plegen nadat hij in 2022 de verkiezingen had verloren. Het plan was om Lula kort voor zijn officiële aantreden te vermoorden. Voor het complot zijn nu bij elkaar 37 verdachten in beeld. De hoogste aanklager moet nu bepalen of Bolsonaro wordt vervolgd. In Amerika is de veroordeling van acteur Jossie Smollett ongedaan gemaakt. Hij werd twee jaar geleden veroordeeld voor het doen van een valse aangifte... van een racistische en homofobe aanval die hij zelf in scène zou hebben gezet. Hij had eerst een schikking gesloten, maar werd daarna alsnog vervolgd. Volgens het Hoge Rechtshof in de staat Illinois had dat niet gemogen. Smollett was tot 150 dagen cel veroordeeld en heeft er daarvan zes uitgezeten. Hij mocht zijn hoger beroep in vrijheid afwachten.